Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag worden flink wat pagina's papierwerk doorgespit. Want twee dagen nadat de partijen een akkoord hebben gesloten... is nu de definitieve voorjaarsnota gepubliceerd. Dat is een update van het huishoudboekje van de overheid. Mijn collega's in Den Haag zijn er druk aan het lezen. Want nu wordt ook duidelijk waar de partijen al hun plannen mee willen betalen. Zo leest verslaggever Wilco Bam dat er op best wat dingen bezuinigd gaat worden. Zo wordt er bijvoorbeeld bezuinigd op het kindergebonden budget. Eh, de duur van de WW wordt een half jaar bekort. En een aantal uitgaven wordt naar latere jaren doorgeschoven. En het geld dat daardoor vrijkomt, dat gaan ze dit en volgend jaar al gebruiken om eh, leuke dingen voor de mensen te betalen. En eh, ja, dat noemen ze dan een kasschuif. En dat is een boekhoudkundige kunstgreep waarmee miljarden worden vrijgemaakt. Ja, met die miljarden wil het kabinet de huur van sociale huurwoningen dit en volgend jaar niet omhoog laten gaan... en de energierekening voor iedereen een paar tientjes goedkoper maken. Een eigen huis vinden, dat is al lastig genoeg tegenwoordig... en daarom krijgen steeds meer mensen hulp van hun ouders. Het aantal starters dat een woning koopt met geld dat ze van hun ouders hebben gekregen... neemt steeds meer toe. Ook krijgen ze nu meer geld van hun ouders dan eerder. Gemiddeld is het volgens de ING bijna 60.000 euro. Dit zijn kinderen van ouders die het relatief goed hebben. En die met dat geld vervolgens ook vaker in de wat meer gewilde buurten gaan kopen. Dus wat vaker ook in de Randstad terechtkomen. En dat is ook de keerzijde ervan. Doordat steeds meer ouders meebetalen... wordt het voor jongeren die niet een rijke ouder hebben... juist moeilijker om een woning te vinden. En het is nog niet zover, maar in Amsterdam zijn ze voorzichtig toch plannen aan het maken voor een eventueel kampioenschap van Ajax. Het leek erop dat de huldiging een probleem zou worden. Op het Museumplein is namelijk in dezelfde periode een festival met klassieke muziek met een buitenpodium. De organisator zag het eigenlijk wel zitten. Dan zit je hier in de zaal en dan hoor je zo na het eerste deel van Maler een enorm gejuich. En dat is dan vanaf het Museumplein. Dat, dat zou ook wel heel leuk zijn. ze hebben er nog eens over nagedacht en zijn toch bang dat Maler wat minder tot zijn recht komt tussen de hossen de voetbalfans. Het buitenpodium van het festival wordt daarom verplaatst naar het Vondelpark. Het weer dan na een grijze start komt vanmiddag op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Het is 11 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen ook wat meer zon en dan is het ook wat warmer.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 Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the Chip on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go down. Give me the music, make me looking at the dance, You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo.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 Or would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for to shake. nine to 95, on to the new style track. Fast, so we're going back, way back, so know your head, boy and gal, take it on, Michelle. I think about you in the pouring rain, yeah, splashing down on my windowpane. I think about you in the bright sunshine. position, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stone, so hell with Shannon. The cannon, I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a slim.